Centrumrechts won 173 van de 349 zetels. De rechtspopulistische Zweden-Democraten haalden voor het eerst de kiesdrempel en komen nieuw in het parlement. Die partij is tegen het liberale immigratiebeleid en noemt de islam de grootste naoorlogse bedreiging voor Zweden. De rood-groene oppositie heeft zijn nederlaag erkend. De oppositie lijkt zo'n 43% van de stemmen te halen. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis dat centrumrechts mag doorregeren in Zweden. Centrumrechts en links hebben voor de verkiezingen uitgesloten dat ze met de Zweden-Democraten in zee gaan. In de Zuid-Duitse plaats Lörrach zijn vier doden gevallen. In een huis werden na een explosie en een brand de lichamen gevonden van een man en een vrouw. Nee, en een kind. Een vrouw rende naar buiten en begon op straat met een automatisch wapen te schieten. Ze liep een ziekenhuis in waar ze een verpleegkundige doodschoot en een politieman zwaar verwonden. Daarna werd de vrouw zelf doodgeschoten door de politie. In Heerenveen hebben onbekenden gisternacht uit een transformatorstation een grote hoeveelheid koperen kabels gestolen. Door die diefstal zat een deel van Heerenveen een tijd zonder stroom. Een monteur ontdekte de diefstal toen hij de storing wilde verhelpen. De politie zegt dat het stelen van het koper levensgevaarlijk was... omdat op de kabels zo'n 10.000 volt spanning stond. In de Eredivisie voetbal zijn vijf wedstrijden gespeeld. Feyenoord-Ajax 1-2, Roda-PSV 0-0... Heracles Twente 0-0, Utrecht VVV 3-2, NEC AZ 0-1. In de Eredivisie staat Ajax nu op kop, gevolgd door PSV en FC Groningen. Dan nog het weer. Vannacht in het noorden bewolkt en licht regenachtig. Minima tussen 9 en 14 graden.